Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van Hamas... die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het leger meldt dat het Israëlische luchtafweersysteem... gisteravond een raket onderschept die vanuit Gaza was afgevuurd. Volgens persbureau AFP werden er vanuit de Gazastrook... vannacht nog een paar raketten afgevuurd richting Israël. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen sinds vorige week weer op. In een kerk in de Amerikaanse stad Memphis hebben nabestaanden en bekenden afscheid genomen van Tyree Nichols. De zwarte man van 29 werd vorige maand zwaar mishandeld door vijf zwarte agenten. Hij stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Nichols groeide afgelopen maand uit tot het nieuwe gezicht van de Amerikaanse beweging tegen politiegeweld en racisme. Hij werd in één adem genoemd met onder andere George Floyd, die in 2020 door politiegeweld omkwam. Zijn familie was bij de uitvaart van Nichols in de staat Tennessee. De fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, keert vandaag terug in de Tweede Kamer. Ze zat sinds oktober ziek thuis, naar eigen zeggen als gevolg van overbelasting. En dat was de tweede keer in haar politieke carrière. Ouwehand zegt dat ze nu geleerd heeft hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. Kamerleden mogen zich volgens de kieswet 16 weken laten vervangen wegens ziekte. Eva Akerboom nam de afgelopen maanden de zetel van Ouwehand in. Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een lagere winst geboekt. Datzelfde gebeurde de twee kwartalen daarvoor ook al. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, voornamelijk door een onverwacht sterke groei van het dochterbedrijf Facebook. Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld 2 miljard. En dat betekent dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking op Facebook zit. Het weer bewolkt en op veel plekken ligt regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland zijn de meeste files nu ook snel korter aan het worden. De paar dagelijkse die er nog staan leveren nog maar weinig vertraging op.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 It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine, let Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose My mama said to slow down, you must make your own shoes Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood Keep my groove on It's the music that we jungle Watching a fake trail Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on my groove on It's music that we choose It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get The cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine.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 De zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam. Australië heeft besloten om de Britse koning Charles III niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van de 5 dollar. En dat is een breuk met de traditie. Het weer bewolkt en op veel plekken lichte regen.